Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het dodental door de bosbranden in Californië is opgelopen tot 56. 130 mensen worden nog altijd vermist. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn inmiddels 9000 woningen door de branden verwoest. Meer dan 5000 brandweermannen worden ingezet om het vuur te blussen. De brand in Californië begon vorige week en heeft meer dan 50.000 Amerikanen dakloos gemaakt. In het Brabantse Best is gisteravond een busje met drugsafval in vlammen opgegaan. In de bus trof de brandweer grote vaten aan met chemicaliën. Het zou gaan om drugsafval. Hulpdiensten probeerden de omgeving te reinigen... maar konden niet voorkomen dat een deel van het drugsafval... met het bluswater in de berm van het bos is gelopen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse justitie gaat onderzoek doen naar Alice Weidel... de fractievoorzitter van Alternatieve Vuur Duitsland... Maidel wordt verdacht van het aannemen van illegale campagnedonaties. Ze ontving vorig jaar 130.000 euro van een anonieme donor uit Zwitserland. In Duitsland zijn schenkingen van buiten de Europese Unie verboden. De rechtspopulistische AFD bevestigt dat het geld is gebruikt om rekeningen te betalen. Maar zegt dat het bedrag is teruggestort toen aan de herkomst werd getwijfeld. Afgelopen weekend publiceerden Duitse media over de schenkingen. Het Duitse Openbaar Ministerie wil nu dat de parlementaire onschendbaarheid van Wendel wordt opgeheven. Een eeuwenoud sieraad van de Franse koningin Marie-Antoinette... is op een veiling verkocht voor meer dan 28 miljoen euro. Een recordbedrag al dus veilinghuis Sotheby's. De verwachte opbrengst was 1 tot 2 miljoen dollar. Het gaat om een hanger met een parel en diamanten, ook wel bekend als de parel van koningin Marie-Antoinette. Ze overleed in 1793. Bijna alle tiende stukken van Marie-Antoinette die op de veiling in Genève werden aangeboden, brachten meer op dan de verwachte prijs. De totale opbrengst was 38 miljoen euro. En dan het weer. Het kan vanochtend vriezen en glad zijn met kans op mistbanken.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 Never would have made it very far. Cause you know. internet. www.zfmzandvoort.nl holding a fortune. ZFM. didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why.